Gisteren mislukte de formatie van een rechtskabinet omdat PVV-leider Wilders geen vertrouwen meer heeft in het CDA. VVD-leider Rutte wil nu zelf een concept-regeerakkoord gaan schrijven. Andere partijen kunnen dan aangeven of ze daarover willen onderhandelen of niet. Het idee van Rutte heeft wisselende reacties opgeleverd. CDA-fractieleider Verhagen noemt het een moedig voorstel dat hij serieus zal overwegen. PvdA-leider Cohen reageert voorzichtig positief en zegt dat hij ook wel samen met Rutte zo'n conceptakkoord wil schrijven. D66 vindt het idee prematuur en wil net als de ChristenUnie eerst laten onderzoeken welke stabiele coalities nog mogelijk zijn. Ook wil tot een debat met informateur Opstelten in de Tweede Kamer. Fidel Castro heeft voor het eerst in vier jaar weer een menigte toegesproken. De vroegere president van Cuba verscheen in legeruniform bij de Universiteit van Havana, waar zich ongeveer 10.000 mensen hadden verzameld. Hij waarschuwde voor het gevaar van een atoomoorlog als gevolg van de internationale druk op Iran. Na 40 minuten was Castro uitgesproken, veel sneller dan vroeger, toen zijn toespraken uren duurden. Fidel Castro werd in 2006 ziek en droeg zijn taken als president over aan zijn broer Raúl. Hij bleef wel leider van de Communistische Partij van Cuba. De laatste weken verscheen de 84-jarige Castro weer geregeld in het openbaar, maar niet eerder bij een massabijeenkomst. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun derde wedstrijd op het WK in Argentinië gewonnen. Tegen Australië werd het 4-1. Maartje Pauwme scoorde voor Nederland uit drie strafcorners. Het vierde doelpunt kwam van Minke Smeets. De hockeyvrouwen spelen zondag tegen Duitsland. Bij winst zijn ze zeker van de halve finale. Het weer, het is droog met minima van 7 tot 12 graden.